2 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse militair Chelsea Manning is vrijgelaten. Ze zat in Kansas vast voor het openbaar maken van honderdduizenden geheime documenten. Manning was veroordeeld tot 35 jaar cel... maar komt vrij dankzij een besluit van president Obama. Ze zat zeven jaar vast. In 2009 werd ze voor haar geslachtsverandering als Bradley Manning uitgezonden naar Irak. Daar had hij toegang tot documenten die hij liet uitlekken via Wikileaks... In Indonesië zijn professionele scheepswrakdieven aangehouden. Het gaat om de bemanning van een Chinees baggerschip. Ze werden verantwoordelijk gehouden voor het illegaal optakelen van meerdere scheepswrakken, waaronder Japanse schepen uit de Tweede Wereldoorlog. Het ijzer zou worden doorverkocht. Of ze ook iets te maken hebben met de verdwijning van twee Nederlandse wrakken op de bodem van de Javazee is niet duidelijk. Een terreurverdachte zag het consulaat van Turkije in Rotterdam als potentieel doelwit voor een aanslag. Dat blijkt uit een gesprek dat de AIVD heeft opgenomen. Daarin sprak de terreurverdachte met anderen over zijn plan. De man van 31 werd in december in Rotterdam opgepakt na een tip van de AIVD. In zijn huis lagen onder meer een kalasjnikov en een handleiding voor het maken van een bom. VVD-leider Rutte verwacht absoluut geen kabinet met GroenLinks. Dat zei Rutte in het debat over de mislukte formatie. Volgens Rutte zijn de verschillen tussen VVD en GroenLinks te groot om samen te regeren. Volgens CDA-leider Buma moet naar een andere combinatie worden gekeken... en Pechtold van D66 is uit op een stabiel kabinet dat op links en rechts steunt. Het weer dan nog, veel zon en het wordt 24 tot 30 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en vannacht wat buien, mogelijk met onweer.